Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt in de Tweede Kamer flink gediscussieerd over de huizenmarkt. De hele dag al is het debat over de Prinsjesdagplannen aan de gang. En één woord dat veel voorbij komt is de verhuurdersheffing. Nu betalen woningcorporaties nog een hoop geld over de huizen die ze hebben. Als die heffing verdwijnt, dan kunnen ze meer huizen bouwen en de huren laag houden is het idee. Maar de partijen zijn het niet eens, vertelt verslaggever Evert Kiviet. PvdA en GroenLinks willen die helemaal afschaffen. Maar Hermans gaf eigenlijk al wel duidelijk aan dat ze zover niet wil gaan, maar dat ze wel wil kijken naar het verlagen van die heffing. Dat is haar compromis. Ja, de woningmarkt is een heel groot probleem. En ik heb ook gezegd dat we bereid zijn een stap te zetten. En is dat dan voldoende? Nee, dat is waarschijnlijk niet voldoende. Maar ik ben heel graag bereid dat stapje te zetten, samen met u. Het gaat vandaag niet alleen over de huizenmarkt, maar bijvoorbeeld ook over het klimaat en het leenstelsel. Een jongen van 16 uit Breda is gisteravond ontvoerd en even later teruggevonden in Hoek van Holland, ruim 80 kilometer verderop. De jongen was gewond en lag in het water. Hij zou in een auto zijn gestapt en toen tegen zijn wil zijn meegenomen. Iemand van 21 is op opgepakt. Mensen die willen backpacken in Australië die kunnen gaan aftellen. Het land wil uiterlijk rond kerst de grenzen weer helemaal openen, heeft de minister voor Toerisme gezegd. Volgens hem moet de vaccinatiegraad tegen die tijd voorbij de 80% zijn. En de band Doe Maar heeft eindelijk antwoord gegeven op deze vraag. Is dit alles? Is dit alles? Mm, is dit alles? wat er is. zou een afscheidstournee komen, maar die is afgezegd omdat zanger en bassist Henny Vrienden ziek is. Wat hij heeft is niet bekend. Doe maar scoorde vooral in de jaren 80 flink wat hits, zoals De Bom, Nederwiet en Sinds een dag of twee. Het weer zonnig en een graad of 20. Morgen is er meer bewolking en kan er in het noorden wat regen vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een vrachtwagen met pech op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Horen en Purmerend Noord heb je daardoor 10 minuten oponthoud...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 Frankrijk wil ook na midden november het coronabewijs nog kunnen verplichten in openbare gelegenheden, zoals de horeca, het OV en zorginstellingen. De pas is volgens de regering effectief gebleken. Omdat het aantal besmettingen afneemt, worden andere maatregelen in regio's met weinig besmettingen wel versoepeld. Er zijn 1935 nieuwe positieve coronatests gemeld, meer dan gisteren, maar gemiddeld daalt het aantal. Het aantal mensen in het ziekenhuis met corona is ook gedaald. En bij vuurtoren de Lange Jaap in Den Helder zijn al in 1998 constructiefouten in de gietijzeren vloer vastgesteld. De vuurtoren wordt regelmatig geïnspecteerd, zegt Rijkswaterstaat tegen de NOS. Doordat er nu ook scheuren in de wanden zitten, zou de constructie het in één keer kunnen begeven. De toren was al gesloten voor publiek. Het weer, morgen overwegend droog, af en toe zon en 19 graden.